Marion Koekoek met het NOS Journaal. Een veiligheidsadviseur van president Obama spreekt tegen dat de Verenigde Staten van plan zijn om op korte termijn wapens te leveren aan Oekraïne. In een interview met CNN zei topadviseur Rhodes dat simpelweg meer wapens niet de oplossing is voor de crisis. Volgens hem houdt de regering Obama eraan vast dat economische sancties de beste manier zijn om Rusland te beïnvloeden. Wel worden alle opties nog eens opnieuw bekeken. Gisteren zei de Amerikaanse functionarissen dat de VS overweegt om wapens te leveren aan het Oekraïnse leger dat tegen pro-Russische rebellen vecht. De tegenstrijdige berichten tonen volgens analisten vooral de frustraties van Washington over de crisis in Oekraïne. In Oostenrijk is voor het eerst een anti-islambetoging van Pegida gehouden. Er kwamen zo'n 250 betogers op af. De tegendemonstratie trok een stuk meer mensen, 5000. De Pegida-aanhangers liepen door het centrum van Wenen en riepen leuzen als wij zijn het volk. Sommige betogers maakten nazi-gebaren. Beide demonstraties verliepen rustig. Er waren 1200 politiemensen en, en, en NME'ers ingezet om de groepen uit elkaar te houden. Staatssecretaris Van Rijn heeft nieuwe afspraken gemaakt voor mensen met een persoonsgebonden budget die nog geen geld hebben gekregen. Sinds januari gaat de Sociale Verzekeringsbank over de PGB, maar die kan het werk niet aan. Daarom mag iedereen met een PGB de declaratie over januari gewoon opsturen, ook al hebben ze nog niet definitief van de SVB gehoord dat hun papierwerk in orde is. Voor andere spoedeisende situaties wordt een oplossing gezocht waarbij mensen een voorschot kunnen krijgen, al dus Van Rijn. In Assen is een man overleden na een burenruzie. Drie mensen zijn aangehouden, het stel dat naast hem woont en hun zoon. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Er was ruzie bij de woning, daarop werd de man onwel en hij overleed in het ziekenhuis in Groningen. De buren worden verdacht dat ze geweld tegen de Assenaar hebben gebruikt. Dan nog het weer.